zodat Nederland de groepswinnaar wordt. Deze fans in Nieuw-Zeeland hebben er alle vertrouwen in. Ja, ik denk wel dat we sowieso gaan winnen. Eh, we moeten wel zorgen dat we veel doelpunten scoren. Want eh, dan kunnen we nog eerst worden in de pool. Dat eh, zou wel betekenen dat wij onze vlucht moeten omboeken. Want we hebben een kaartje voor als tweede worden. Of de monster scoren zal worden, ja, dat is maar even de vraag natuurlijk. Hè. Maar ik hoop in ieder geval dat ze doorgaan en dat we ja, een ronde verder komen. Ja. Echt storm loopt het WK trouwens nog niet. Er is bij de wedstrijd plek voor 30.000 mensen, maar er zijn nog geen 8.000 kaartjes verkocht. In India zijn 17 mensen omgekomen toen een bouwkraan instortte op de snelweg. gebeurde vannacht met een kraan die wordt gebruikt voor het aanleggen van bruggen en snelwegen. Er wordt gevreesd dat er nog slachtoffers onder de resten van de kraan liggen. We zijn de regen helemaal beu en dus worden er massaal last naar de zon geboekt. Reisorganisaties zeggen tegen de Telegraaf dat de servers overuren draaien. Vooral de Spaanse kust, Ibiza en Turkije zijn populair nu. En steeds meer OV-fietsen hebben een slim slot... waarbij je OV-chipkaart als sleutel werkt. Maar dat gaat niet altijd goed, ontdekte BNR. Bij de NS herkennen ze de problemen. Nu zien we de laatste tijd dat een aantal reizigers vergeet... met de OV-chipkaart na de rit de fiets weer af te sluiten. En dat betekent dat de huur van de fiets nog doorloopt. Als een andere reiziger vervolgens die fiets gaat gebruiken en deze niet open met de eigen OV-chipkaart, dan fietst hij nog met de huur van de vorige gebruiker en sluit de tweede gebruiker van die fiets de fiets af, dan beëindigt deze persoon eigenlijk de huur van de vorige gebruiker. Zo'n duizend mensen per maand hebben dit probleem... en staan halverwege met een OV-fiets waar ze niks meer mee kunnen. In principe was het zo dat je dan 50 euro boete moest betalen... voor het laten ophalen, maar die gaat de NS kwijtschelden.